Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Finale van het onderdeel sloopstaal op de Olympische Spelen onderuit gegaan tijdens de eerste run. Ze kwam halverwege het parcours hard en val nadat ze van een schans afkwam. Naast Maas vielen er nog meer deelnemers, mogelijk door de harde wind op de piste. Daardoor moest de start van de wedstrijd ook ruim een uur worden uitgesteld. Later vandaag is de tweede run van het snowboardonderdeel sloopstaal. Team NL komt later vandaag ook in actie bij het schaatsen op de 1500 meter voor vrouwen. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Zijlstra zei als VVD-fractievoorzitter dat hij Poetin in diens buitenhuis had horen praten over het streven naar een groot Rusland. Tegenover de Volkskrant erkent Zijlstra dat hij niet aanwezig was. Hij zou hebben gelogen om de werkelijke bron van het verhaal te beschermen. Bondskanselier Merkel heeft in een interview op de Duitse tv het regeerakkoord verdedigd dat ze heeft gesloten met de SPD. Merkels eigen CDU en de CSU zijn er niet blij mee dat de kleinere SPD ministers mag leveren op belangrijke posten als financiën, buitenlandse zaken en sociale zaken. Merkel noemt dat een prijs die betaald moet worden voor een stabiele regering. Het Britse Koningshuis heeft in een officiële verklaring meer details bekendgemaakt over het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Het paar trouwt op 19 mei om 12 uur middags in Windsor Castle. Na de plechtigheid maken ze een rijtour in een koets om uiteindelijk weer terug te keren op het kasteel voor een receptie. In de verklaring staat dat de prins en Meghan ontzettend uitkijken naar hun trouwdag en om dit te kunnen vieren met het publiek. Ook bedanken ze iedereen voor de gelukwensen na de bekendmaking van hun verloving. Het weer nog, winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Ook overdag is er kans op gladheid, vooral in de noordelijke helft van het land.